Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. is kwaad gereageerd op uitspraken van de Amerikaanse president Trump. Op het jaarcongres van de wapenlobbyclub NRA zei hij dat er bij de aanslag op de concertzaal Bataclan in Parijs in 2015 nooit 89 doden waren gevallen als de Franse wapenwetgeving niet zo streng was geweest. Hij maakte ook schietbewegingen met zijn handen. Toenmalig president Hollande noemde de opmerking van Trump schandalig en de schietgebaren obscene. De drie mensen die gistermiddag in Den Haag door een verwarde man werden neergestoken zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar, meldt de politie. De dader is een man van 31 uit Den Haag. Hij stak in de buurt van station Holland de drie mensen met een mes. Agenten schoten hem vervolgens in zijn benen en arresteerden hem. De man is een bekende van de politie. Zijn motief is onbekend. Vier oppositiepartijen in Turkije hebben een verbond gesloten. Ze willen bij de parlementsverkiezingen van volgende maand... een sterker front vormen tegen de AK-partij van president Erdogan... die al 16 jaar aan de macht is. Bij de presidentsverkiezingen die op dezelfde dag worden gehouden... hebben de partijen wel een eigen kandidaat. Erdogan heeft de verkiezingen vervroegd in een poging zijn macht te vergroten. De vredesonderhandelingen tussen Colombia en guerrillabeweging ELN gaan verder in Cuba... De gesprekken begonnen vorig jaar in de hoofdstad van Ecuador, Quito... maar president Moreno van Ecuador zei vorige maand dat de airline moet ophouden met het geweld. De Guerilla-beweging heeft zich ondanks de vredesgesprekken toch schuldig gemaakt aan aanslagen en ontvoeringen. Zoals die van spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman. Het weer helder en rustig, minima tussen 5 en 8 graden en een kleine kans op wat mist. Overdag opnieuw zonnig en warm met 18 graden op de Wadden, een graad of 22 in de kustprovincies en zo'n 25 graden land in maart.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 in a hateful world. Sending us strength. that's how we were. Now that's in a good little side. he told me we lived it down. Really money, y'all? See my bigger cousin was home. Somebody really wrong. Everybody wanna test the stuff.